9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben twee Chinese hackers aangeklaagd... voor onder meer het stelen van onderzoeksgegevens naar een coronavaccin. Amerikaanse media melden dat de spionnen zijn binnengedrongen... bij meer dan 100 bedrijven in onder meer de Verenigde Staten... Groot-Brittannië, België, Australië en Duitsland. Vooral ondernemingen die leveren aan defensieorganisaties en regeringen... werden doelwit van de hack. Volgens de Amerikanen was er contact tussen de twee hackers... en de Chinese buitenlandse inlichtingenorganisatie. Bij een inval in een huis in Rotterdam heeft de politie wapens gevonden... en 3 miljoen euro aan contanten. In de woning was een man van 35 aanwezig die niet de bewoner was... maar het pand wel gebruikte. De man is aangehouden, het geld en de wapens zijn in beslag genomen. Over degene die wel in het pand staat ingeschreven... en over de herkomst van het geld en de wapens is nog niets bekendgemaakt. gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid roept iedereen in Nederland op tot extra alertheid... na de bijna verdubbeling van het aantal besmettingen in de wekelijkse RIVM-cijfers. Er moet meer aandacht komen voor het houden van afstand en het vermijden van drukte. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn strengere coronamaatregelen nog niet nodig... maar kunnen eventueel regionaal passende maatregelen worden genomen. De bijna duizend besmettingen van vorige week zijn voor het kabinet geen reden om fysiek bij elkaar te komen. Winkeliers rond de Kalverstraat zeggen dat het eenrichtingsverkeer in de straat niet helpt om drukte tegen te gaan. Ook niet met behulp van zogenoemde gastheren die aanwijzingen geven. De winkeliers dringen bij de gemeente aan op een mondkapjesplicht. Ze wijzen erop dat dit ook in omringende landen overal verplicht is. De gemeente Amsterdam overlegt vandaag over maatregelen om de drukte in het centrum te bestrijden.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 bij het tweede uur van ZFM Jazz. Zonnige muziek vanuit de studio eh, in Zandvoort. Ehm, begonnen, afgetrapt werd er met Bunky Green, Amerikaanse alt-saxofonist... Eh, die een beetje tussen wal en schip viel met de opkomst van de avant-garde, de free jazz in de jaren 60. Hij was eigenlijk niet... de eh, traditioneel genoeg om tot de boppers eh, gerekend te worden... en eigenlijk weer niet modern genoeg volgens de critici... om onder het etiket avant-garde geschaard te kunnen worden. Maar intussen maakte hij gewoon geweldige platen zoals eh, deze uit 1965... Orbit 6, Playing for Keeps heet het album van die punky green... Eh, tot in de jaren 80, 90. Nou, zelfs eh, volgens mij een jaar of 15 geleden maakte hij die nog platen. Hij is inmiddels eh, dik in de 80. Ik weet niet of hij nog steeds optreedt. Maar als je zijn platen ziet staan, eh, luister eens naar Bunky Green. tweede uur van eh, ZFM Jazz. zonnige, soulvolle jazzmuziek. Gebracht vanuit de studio in Zandvoort. Het ritme van Zandvoort. Het jazzritme van Zandvoort. Je hoorde Martijn van Iterson, een van de topgitaristen uit eh, Nederland. Hij eh, speelde met jazzgroten uh, als Lee Konitz, Toets Tielemans, Jim Hall... En als bandleider heeft hij zo'n vier albums volgens mij op zijn naam staan. Waaronder deze Ehm, <clears throat> het nummer heette eh, Chocolate Sprinkles van het album Swarms uit 2014. Martijn van Iterson, geweldige gitarist uit Nederland. uit Nederland. De trompetist Theus Nobel. Um, te horen hier op een eh, live opname uit het Bimhuis van 2014, meen ik. Eh, met daarbij bijgestaan, eh, moet ik even kijken, even spieken. Jeroen Vierdag natuurlijk op bas. Jeroen Hol op gitaar. Timothy Blanchett op piano. En Jasper van Hulten op Trumps. En volgens mij, mij is ter oren te komen dat die Theus Nobel IJs en wederdienende vanaf september eh, gaat toeren met een duo, eh, als duo met eh, de meesterlijke pianist uit België, Jeff Neven. de volgende keer in augustus, als ik weer draai... zal ik je daarvan op de hoogte houden of dat echt klopt. Maar als die bij je in de buurt komt, zoals zo vaak door mij gezegd... dan moet je dit soort mensen echt gaan bekijken. Echt de top van Europa, de top van Nederland. Teus Nobel. Ehm, wat gaan we nog doen dit tweede uur? Ehm, over een eh, minuut of tien of zo kom ik nog even terug op uh, agenda. Er zijn wat eh, concertjes de komende weken her en der in de buurt van Zandvoort. En ik heb ook nog wat nieuw werk, nieuwe releases, albums uitgekomen in 2020. Zoals dit plaatje van de hippe Londense band Kansas Smithies. klassieker Don't Explain. Meer bekend misschien in de <clears throat> uitvoering van eh, Billie Holiday... maar hier gezongen door de zangeres uit Boston, Robin McKell. Ehm, Robin McKell. Ehm, van haar laatste album, Alterations, van een eh, maand of twee geleden. De song dus Don't Explain. Een eh, zangeres die zich in alle genres pop, ehm, jazz, blues, soul ja, thuis voelt. En eigen nummers met aanstekelijke covers zoals dit uh, Don't Explain mengt op haar albums. Moet je eens gaan opzoeken. Robin McKelly. Echt de moeite waard hoor, die dame. Vanaf eh, volgende week. Ja, we zijn aangekomen bij de agenda, dus dat was de tune van de agenda. <clears throat> Vanaf volgende week in eh, Villa Flora in Hillegom, het hotel. Eh, weer wat uh, jazzy Sunday afternoons die van start gaan. volgende week dus 26 juli. Kees Diepeveen, de pianist, samen met zijn kwartet. Mark Hazenberg, Kees Barnhoorn en Rob Jansen op drums. verder nog, wat me zo ter oren is gekomen... in Alkmaar Theater de Vest... Op eh, dinsdag 28 juli Benjamin Herman. Eh, en op 25 eh, augustus, dan zitten we al een stukje verder... Jesse van Rulle in datzelfde theater, de Vest in Alkmaar. Ik had het straks al over Miguel Rodriguez. Nou, die kun je zien in Amersfoort. Ja, het is niet om de hoek, dat is waar. maar daar speelt hij op de 22e in de Observant in Amersfoort. Ehm, in het Bimhuis zijn weer concerten van stad gegaan... Eh, ze hebben dan een, een, een, vroege en een late editie op de zaterdagavond. Dus de twee soort van sessies. Ehm, op de, moet ik even kijken, op 25 eh, eh, juli speelt daar het kwartet Nederland met Benning Klerum, Peter Bates en Benjamin Herman. Wel de moeite waard natuurlijk. Het gebeurt natuurlijk allemaal onder eh, de regels eh, die gelden. Dus met die anderhalve meter afstand, et cetera. Hou dat uh, wel natuurlijk in de gaten, zou ik zeggen. En ehm, ja, misschien zijn er al wat meer concerten. Niet bij mij bekend, maar ehm, stuur het op naar ons. Naar onze ZFM Jazz Facebook page. <clears throat> Eh, laat het ons weten als er weer meer dingen van start zijn gegaan. Dit was slechts een kleine eh, selectie uit een paar dingetjes die op stapel staan. Eh, ik had net een zangeres, dus die Robin McKell, een nieuwe zangeres. Een andere zangeres die al veel langer aan de weg timmert... is Dana de Rose, ook een geweldige pianiste trouwens. Small Day Tomorrow, ze heeft ook een nieuw album uit. Um, Dana de Rose. have to go to bed. I've got a small day tomorrow. Small day tomorrow. I don't have to use my head. <laughs> I've got a small day. sleep the day away. And it won't cause too much sorrow. No, not tomorrow. So tonight, this chick, she's gonna play. She's got a small day tomorrow. all you big wheels, with all your big deals, you're gonna need your sleep. But I'm a dropout and would rather cop out than run a car I can borrow till tomorrow. We can swing till broad daylight. I've got a small day tomorrow. niet zo bekend als, eh, zeggen eh, Diane Kroll. Maar minstens eh, zo goed volgens mij. Komt van haar album, laatste album, Ode to the Road. Dan, Dina, Dana de Rose. luistert nog steeds naar ZFM Jazz. Het tweede uur van ZFM Jazz. We gaan het derde uur ook vrolijk verder. Dit was een nummertje van de Amerikaanse arrangeur <clears throat> en altsaxofonist eh, Ed Palermo en zijn big band. Komt van zijn album A Lousy Day in Harlem. Nou, het is geen lousy day hier in Zandvoort en ook niet in eh, Haarlem, denk ik. Het eh, nummertje heette Sanfona, Ed Palermo. we blijven nu even bij zonnige klanken van Willy Bobo. zieker van Willy Bobo. De percussionist en eh, drummer. Bobo's Beat uit 1963. Het nummertje heette Crisis. Dat is een nummer van eh, Freddie Hubbard volgens mij. Maar hier, wordt het, eh, hier werd het uitgevoerd op trompet door niemand anders dan Clark Terry. Die kwam in het eerste uur ook al voorbij. En op tenorsax Joe Farrell. Dus niet de eerste, de minste, de eerste, de beste. Het zijn echt groten in de jazzhistorie. Willy Bobo, Bobo's Beat. Zoek die plaat maar eens op. En Clark Terry, over hem gesproken. Hij doet ook op het eh, volgende groovy, swingende nummertje mee. Luister maar. ask her what should we do. I mentioned movies, but she don't seem to dig that. And then she asked me, why don't I come to her flat and have some supper and let the evening pass by by digging records inside a groovy hi-fi. I say yeah yeah, and that's what I say. I say yeah yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. The way she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah, and that's what I say. I say yeah yeah. We'll play. The and turn the lights down low so that we can see. We gotta do that, we gotta do that, we gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world but you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, pretty baby, I never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm trembling still, oh, but pretty baby, I want you all for my own. I'm even ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah, and that's what I say. I say yeah yeah. because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I'm even ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah, and that's what I say. I say yeah yeah, and that's what I say. I say yeah yeah, and that's what I say. I say yeah yeah, and that's what I say. I say yeah yeah. Yeah, yeah, Clark Terry, ladies and gentlemen. Coleman Hawkins. ZFM Jazz. Lambert, Hendricks en Bavin voegden de tekst toe aan de, eh, het instrumentele nummer... oorspronkelijk van Mongo, Santa Maria, Yeah Yeah. Eh, een andere percussionist dus in die jaren 60 naast eh, Willy Bobo, Mongo, Santa Maria. Eh, opgenomen tijdens het eh, Newport Festival, dit nummer door Lambert Hendricks en Bavon. in 1963 op dat album te vinden live at Newport. Met dus Clark Terry op de trompet. En de koning van de swing jazz, van de swing jazz saxofoon. Coleman Hawkins. Ja, echt een heel bijzonder historisch nummer. Ehm, Tijdens de lockdown had ik de kans om eh, veel films eh, te zien met mijn eh, kids. Een van de films die ik zag was Monsters, Monster University. Ehm, grappige film. en daar was een soundtrack in die kwam van Randy Newman voornamelijk. Behalve het allerlaatste nummer. Ehm, en dat kwam van de March Force Marching Band. Eh, ik kende ze verder niet, maar het is een heel aanstekelijk nummer. Goed om mee af te sluiten, dit tweede uur. Het derde uur gaan we dan verder met heel groovy, funky, bluesy stuff. Eh, dus blijf hangen, ga niet weg. Neem snel een slok van je koffie, van je eh, sinaasappelsap... Eh, neem nog een hap van je broodje, maar sta zo weer klaar voor ZFM Jazz in het derde uur. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst en tot zo.